Jobboots met het NOS Journaal. De Woonbond roept huurders op zelf te controleren of ze voor huurverlaging in aanmerking komen. Door wijzigingen in het puntenstelsel hebben duizenden huurders vanaf morgen 1 oktober recht op huurverlaging. Een aantal woningcorporaties gaat de huren ook verlagen, maar toch is het goed om zelf na te gaan of er een verlaging mogelijk is, zegt de Woonbond. In het nieuwe puntensysteem speelt de WOZ-waarde een grote rol. De gemiddelde maximumhuurprijs blijft gelijk, maar lokaal kan er veel gaan schommelen. De 16 Turken die begin deze maand in de Iraakse hoofdstad Bagdad werden ontvoerd zijn weer vrij. Ze keren later vandaag terug naar huis, heeft de Turkse premier gezegd. Het gaat om medewerkers van een Turks constructiebedrijf die werkte aan de bouw van een sportcomplex in Bagdad. Wie de ontvoerders zijn is niet duidelijk en ook is niet bekend onder welke voorwaarden ze zijn vrijgelaten. De politie onderzoekt een verband tussen een reeks brandstichtingen in Noord-Holland en een actieve motorclubs in de regio. Eerder dit jaar werd kort na elkaar brand gesticht in tenminste drie clubhuizen van motorclubs. Ook de auto van de burgemeester van Haarlem ging in vlammen op. De politie zegt aanwijzingen te hebben dat de daders van de brandstichtingen mogelijk leden van motorclubs zijn. Frankrijk is een onderzoek begonnen naar de Syrische president Assad. Het onderzoek richt zich op de oorlogsmisdaden die Assad zou hebben begaan tussen 2011 en 2013. De kwestie Syrië speelde een prominente rol in de algemene vergadering van de Verenigde Naties. De VS en Rusland willen samenwerken om de oorlog in Syrië te stoppen, maar over de rol van Assad zijn ze het niet eens. Frankrijk wil dat de Syrische president opstapt. Voor het eerst in 70 jaar is in de Amerikaanse staat Georgia een vrouw geëxecuteerd. Het is de 47-jarige Kelly Gissendenner. Ze gaf in 1997 opdracht tot de moord op haar man. De moordenaar zelf kreeg levenslang. Veel mensen, onder wie paus Franciscus, hebben tot het laatste moment geprobeerd te voorkomen dat de Amerikaanse vrouw een dodelijke injectie kreeg. Het weer volop zon en droog, hier en daar wat sluierbewolking. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was DFM. verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is John Bakker van de ANWB. Er staan nog files op de A1 Apeldoorn richting Amsterdam bij Hoevelaken 6 kilometer.